bliksem van zeringen brengt herinneringen aan wel Aan voorbije dagen die mij steeds doen vragen, keer toch weer. Geurende heesten rondom ons huis brachten folteringen brengt herinneringen, is voor mij Een ander is gekomen en heeft jou genomen weg van mij. Weet je dat ik nog steeds van je hou? Brengen dan geen herinneringen. van ringen brengt herinneringen, is voorbij. Een ander is gekomen en heeft jou genomen weg van mij. Weet je dat ik nog steeds van jou hou? Brengen nog ringen geen herinneringen.